your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Zo, goedemorgen. Welkom, welkom. Ah, de kraait en haan naar, kan ik jou vertellen. Deze line-up van de Mix Marathon. We dachten om 4 Medusa, om 5 15 de grootste clubhits van de Slam Mix Marathon in de Slam Mix Marathon Chart. Eh, Thomas Gray, die Rumors plaat, die heeft ook een eigen set gemaakt. Die ga je horen om 11. Funkyman om 10, Sam Veld om 9, Joe Corey zometeen om 8. En nu een uur lang bij Slam, de One and Only Unfeest. Lekker beginnen aan de Slam Mix Marathon. Slam. Slam. Mix Marathon. vrolijke klanken, omarmende klanken. Een set van een feest hierbij, Slam. Dit is hem, de Mix Marathon. 24 uur lang de allerbeste DJ's die we konden vinden in je favoriete line-up richting het weekend. En eh, Tom is er ook bij, mooi bericht. Ik wil mijn schildercollega Bas even succes ah. wensen vandaag. Want hij had gisteren weer veel te veel gezopen. Bas, succes vandaag jongen. Ik hoop dat die mixmarathon nu er doorheen trekt. Nou, dat hoop ik ook, ja. Ja, die donderdag die is al wat Hè? Dan denk je altijd van, hé, hey, bijna weekend, biertje. Ach, kan nog wel eentje, nog wel eentje. En dan zit je gewoon s ochtends vroeg weer in de auto. En denk je, oh, waarom smaakt 0.0 niet hetzelfde? Dat was een beetje de gedachte volgens mij. Hey, goedemorgen, pre-party van het weekend. Set van een feest hier bij Slam met C-Man. Dit is Till West. know what it's all about. That feeling we had, that feeling that's been gone for way too long. Yeah, just sit back, close your eyes, and remember. We gotta return to that feeling. remember. gone for way too long. Yeah. Just sit back, close your eyes, and remember we gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. We gotta return to that feeling. Just sit back remember. in de mix bij Slam. Het is eh, iets over half acht. En vandaag in het nieuws dat twee vriendinnen beginnen eh, deze week een pizzaatje aan het knagen waren in de pijp in Amsterdam. En vonden tussen de salami-stukjes een kakkerlak. dat staat in het parool vandaag. de foto erbij ook van de kakkerlak eh, van dienst het restaurant. Die zegt van, ja, niet de bedoeling. Uiteindelijk hebben ze eh, het bedrag niet hoeven te betalen van de pizza en zijn meteen weggegaan. Maar ook niet heel gek trouwens. Hey, goed nieuws. Er geen vertragingen van 6 minuten of meer op de snelweg. Wel eentje die opvalt. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam 5 minuten. En nog glad in het noorden en oosten van het land. Eén flitser A7 Den Oever Amsterdam bij 28.0. Dit is de Mix Marathon. time. your six feet. I want you. doornemen van deze ochtend. Uit de nieuwste peilingen blijkt dat de PVV wegzakt. Mensen hebben daar minder zin om te stemmen. Alles te maken met eh, Wilders. Niet democratisch is de partij. Geen leden. ook nog eens een keer, eh, wat is het, eh, zeven man zijn opgestapt, toch? de PVV is meteen ook een stuk minder groot geworden. En waar gaan die mensen dan heen? Naar Ja21 en Forum voor Democratie, blijkt uit de peilingen. Op zich zagen we dat ook al in de verkiezingen. En een probleem rondom Amsterdam. Ik hoor je denken, interesseert mij het. Nou, dit is best wel grappig. Namelijk eh, in het noorden van Amsterdam en andere wijken is betaald parkeren ingevoerd. Eh, en wat doen mensen? Die dumpen hun auto nu in andere wijken rondom Amsterdam. En er zijn er eh, meerdere mensen die van alles doen. Met briefjes met ASO op de voorruit plakken. Er is ook een buurman die steekt banden leeg. En uh, parkeerplekken worden afgezet met linten en prullenbakken... om de toeristen en de Amsterdammers niet willen betalen voor parkeren. Maar eh, te weren, dat gaat over Amsterdam-Noord en Osdorp. <laughs> Ja, je auto is nooit veilig. Ook sowieso je auto in Amsterdam. Ik heb er ook eentje. Je moet gewoon eh, incalculeren dat er een flinke kras op je deur komt te zitten. Het is niet anders. En een deuk van iemand die niet kan uitparkeren. Uh, parkeren. parkeren. 6 ja. Hey, goedemorgen, richting het weekend met de allerbeste DJ's. Dit is de Mix Marathon met nu een feest. baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina If you ain't fucking, then you gotta see the exit. Started with a grand, then I got Said fuck the middleman, had to cut them out. Started with a then I got Said fuck the middleman. Grab a bitch and then I go and meet the next one. If you ain't fucking, you gotta see the exit. Grab a bitch and then I go and if you ain't fucking, then you gotta see the exit. Bust it, bust it, bust it. Then I got announced. Said fuck the middleman. Had to cut them out. Started with a gram. Then I got announced. Said fuck the middleman. Woo. Crack a bitch and then I go and meet the next one. Ay. If you ain't fucking, then you gotta see the exit. Crack a bitch and then I go and meet the next one. Ay. If you ain't fucking, then you gotta see the exit. Bust it, bust it, bust it. Oh, nah, nah, nah. is je radio op slam hebben aanstaan. Terwijl het langzaam, heel langzaam een klein beetje licht begint te worden in Nederland. Goedemorgen. Even applaus voor een feest hier bij Ah, goed hoor. En de pre-party van het weekend knalt keihard verder. Met zometeen een uur lang in de mix. Jobble Corey. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.